Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne meldt meerdere doden door een grootschalige Russische drone- en raketaanval. Honderden drones en tientallen raketten zijn afgevuurd op steden zoals Kiev. Elf raketten en 27 drones kwamen volgens de Oekraïners door de luchtafweer heen. Volgens Oekraïne zijn er zeker vijf mensen omgekomen. President Zelensky spreekt van een paasescalatie. Rusland zegt dat het afgelopen nacht ruim 190 Oekraïense drones uit de lucht heeft geschoten. KLM-president-directeur Rintel heeft vorig jaar 30% meer verdiend dan in 2024. In het jaarverslag van de luchtvaartmaatschappij staat dat ze 1,6 miljoen euro kreeg. Haar basissalaris van 600.000 euro bleef hetzelfde... maar ze kreeg onder meer een hogere bonus... omdat KLM een hogere omzet en winst boekte. Een van de ontvoerders van het meisje Intia is vorige week in Letland opgepakt... en inmiddels uitgeleverd aan Nederland meldt het Openbaar Ministerie. Het is een oud-politieman die vorig jaar al werd veroordeeld tot vier jaar cel. Het meisje was twee toen ze bijna tien jaar geleden met veel geweld werd ontvoerd... uit het huis van haar oma in Amsterdam en meegenomen werd naar haar vader in India. Dat land weigert de vader, die hierbij verstek is veroordeeld, uit te leveren. En voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten... is er een West-Europees containerschip door de straat van Hormuz gevaren. Het gaat om een Frans schip. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt de afgelopen weken zo goed als stil. Iran blokkeert de zeestraat en dreigt schepen die er zonder Iraanse toestemming doorheen gaan aan te vallen. Het is niet bekend waarom het schip van Frankrijk een veilige doorvaart kreeg. Mogelijk heeft het ermee te maken dat Frankrijk militair ingrijpen om de zeestraat open te krijgen afwijst... en pleit voor een diplomatiek overleg met Iran. In het weerland inwaarts eerst nog wat zon. Vanuit het westen op steeds meer plaatsen bewolking en lichte regen.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 President Zelensky spreekt van een paasescalatie. de president-directeur van KLM heeft vorig jaar bijna een derde meer verdiend dan het jaar ervoor... Ze kreeg onder meer een hogere bonus en verdiende in totaal 1,6 miljoen euro. En de politie onderzoekt een reeks autobranden in het Noord-Brabantse Hees. Afgelopen nacht gingen in, datzelfde, in dezelfde buurt vijf auto's in vlammen op... en de politie gaat uit van brandstichting. Het weer vanuit het westen steeds meer regen bij 9 tot 13 graden. Morgen zon, maar ook wolken bij 12 tot 16 graden.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 I won't argue anymore. I have lost the will to be. Hope you don't think I'm ungrateful. my notes weer. Stoot je aan dezelfde steen. Vraag jezelf om vergiffenis in de spiegel op de wc. Houd een mes genoeg, maar nog niets geleerd.